Luisteraars van de Afwasshow, een hele goede vrijdagavond. Of wanneer je dan ook luistert in het weekend in ieder geval. De week zit er weer op van een weekje hard werken. En als beloning hebben we wel iets heel speciaals weer deze aflevering van de Afwasshow. Het wordt ook wel een lange Afwasshow. Want we gaan weer eens even een lijstje doen. Ja, en wat voor lijstje zul je vragen? Nou, we gaan de top 40 doen van 1 februari 1975. Dus dat is precies 40 jaar geleden. En eh, niet zomaar een paar plaatjes draaien of alleen de nummer 1 zoals we in de afwasshow gewend zijn. Nee, we gaan de complete lijst voor je draaien. En het is nog een interessante lijst hoor. We komen disco-muziek tegen, heel veel carnavalhits. Dat kon in die tijd nog. Dan werd een carnavalhit gewoon een nummer 1 hit. En eh, ja, er staan van allerlei bijzondere en mooie, leuke plaatjes tussen. Palingsound van alles. Dus we gaan gewoon snel beginnen met die lijst. En we gaan het wel net zo doen als eh, tijdens de top 100 en de top 200 van vinyl. We draaien ze hier weer lekker 5 om 5. En wat staat er op nummertje 40? Afkomstig vanaf nummertje 22. 9 weken genoteerd. De nadagen van de kerst zijn nog aanwezig in de top 40. Hier is Mut and Lonely This Christmas.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 So will it be lonely this Christmas without you, Tom? Will it be so very lonely? Lonely and cold. It'll be lonely this Christmas without you to hold. Christmas, darling. vertrok omdat ze Maastricht moesten spelen. Toen namen ze gauw nog een stevige slok voor het smeren der dorstige kelen. Maar eventjes verder was nog een café. En wie zegt er nou bij het carnaval nee? vaders van varen nog geen bericht. ze Ze wisten niet goed wat of hij daar nou deed, maar hij had wel een hoop te verdieren. Hij riep telkens weer, nog een rondje voor mij. Maar het carnaval was in Maastricht haast voorbij. Bye, bye. onheil was niet meer te keren. Van Bunde naar Budel, van Bladel naar Best, luid zingend in steeds hoger sferen. Ze kwamen nooit aan. Je hebt afgestemd op de Nederlandse top 40 van 1 februari 1975, van 40 jaar geleden dus. En je kon luisteren naar de nummertjes 40 tot en met 36. Op 40 van 22 gezakt met Lonely This Christmas in de negende week. Zes weken genoteerd voor ABBA met Honey Honey, zak van 37 naar 39. En de Batsman Turner Overdrive met You Ain't Setting Ain't See Nothing Yet. En x alarm schrijven we 9 weken genoteerd gaat terug van 24 naar 38. De eerste nieuwkomer vinden we op nummer 37, Elise van Pierre Groscales. En Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier, de carnavalsplaat Vaders van Varen, nieuw binnen op nummertje 36. En we gaan door met de nummertjes 35 tot en met 31 met muziek van Ben Kramer, de Disneyman Ben Tony Sherman, Vader Abraham. Ja, het is een carnavalstijd. En op nummertje 35, afkomstig uit nummertje van nummer 28 in de achtste week, gaan we luisteren naar Carl Douglas en Dance the Kung Fu. die zal wel stijgen. Toch neem ik voor het slapen gaan een slok. Ik ben niet op de wereld om te huilen. Mijn geld bewaar ik in een oude sok. Hoera, red ik het net. Eén hoeraatje voor ons fijne kabinet. Hoera, red ik het net. diamanten en de staat wordt van het aardgas De belasting is een zaakje van contanten. Oh, wat hebben we een heerlijk kabinet. Straks dan moeten we nog stevig gaan betalen. Om te ruiken en te kijken om je heen. Pas als je dood bent en je eenzaam wordt begraven dan laat het kabinet je graag alleen. Hoera, red ik het net. Eén hoeraatje voor een fijne kabinet. Hoera, red ik het net. Eén hoeraatje voor een fijne kabinet. Je kunt om al die zaken wel gaan grienen. Dat helpt geen fluit, dus schenk nog maar eens in. Twee gulden voor een litertje benzine. Huilen is te laat, het heeft geen zin. Het gaat erom, we moeten blijven lachen. Het leven is te mooi en veel te kort. Wat komen moet, dat zal toch wel gebeuren. We zien het wel hoe het volgend jaar weer wordt. Hoera, red ik het Eén hoeraatje voor Een Eén hoeraatje voor een fijne kabinet. Hoera, ik het. дома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 de kerstman. Tijd weer voor een overzichtje in de Nederlandse top 40 van 1 februari 1975. Carl Douglas, acht weken genoteerd voor Dance de Kung Fu, gaat terug van 28 naar 35. Hoera, Red de Katet van vader Abraham, nieuw binnen op nummertje 34 in de eerste week. Tony Sherman met I Road You Letter, zeven weken genoteerd, ex-alarmschijf, gaat één plaats terug van 32 naar 31. De idiote formatie Dizzy Man's Band, drie weken genoteerd met Dizzy on the Rocks. Gaat ook één plaatsje terug van 31 naar 32. En zojuist horen we Ben Kramer met het schitterende nummer Winter. Vindt het echt een heel leuk nummertje. Gaat ook één plaatsje terug van 30 naar 31 in de negende week. Dus hij staat al wel erg lang genoteerd. We gaan door op nummertje 30. Daar staat de Nederlandse formatie Next One met Goodbye en Louise. I have so many doubts about you, girl. You never loved me. cherry,

doen vanavond de Nederlandse top 40 van 1 februari 1975. Van 40 jaar geleden dus. We hoorden op nummertje 30 Goodbye Anne Louise van de Hollandse formatie Next One. In de tweede week stijgen ze door van 34 naar 30. Nieuw binnen op nummertje 29 Sherry Baby van Hot Chocolate. En Vera van de ook volgens mij Hollandse formatie Silvio, vijf weken genoteerd, gaat van 19 naar 28 en op 27 van 40 afkomstig over en over, ook al van een Nederlandse formatie, Circus in de tweede week. Ex-alarmschijf van The Guess Who, The Dancing Fool, gaat van 29 naar 26 in de tweede week. Zo, nou, het gaat toch wel best hard, hè? want met het volgende blokje zitten we alweer op de helft. En wat staat er op nummertje 25? Een oude bekende, want hij stond ook ooit al in de top 40 in 1967. Percy Sleds, My Special Prayer. сыне together, didn't we? jaar geleden stond My Special Prayer van Percy Sledge in de negende week op nummertje 25. Van 12 afkomstig, dus dat was een flinke buiteling. Van 18 naar 24 gezakt, You're the First, You're the Last, You're My Everything van Barry White. ex alarmschijf 6 weken genoteerd. Ding Dong van George Harrison, 5 weken genoteerd. Zakt van 11 naar 23. En op 22 hebben we weer eens een keer een stijgertje van de Hollies, een schitterend nummer. I'm Down, afkomstig van 26 in de derde week. En zojuist hoorde je het nummer 21 geluid van 40 jaar geleden in de top 40. Sugar Candy, Candy Kisses van Mac en Katie Kissoen in de vierde week. Het waren, dacht ik, broer en zus, als ik me goed herinner. We gaan eh, de tweede helft van de top 40 in van 1 februari 1975. En dat wordt op nummertje 20 Nana Muscuri en The Three Bells. is half forlorn, and there, on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. So his parents brought him to the chapel when he was only one day old, and the priest blessed the little fellow. Welcome, Jimmy, to the fold. singing was for baby Jimmy Brown. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal. And there, twenty years thereafter, Jimmy was to meet his love. Many friends were gathered in the chapel, and many tears of joy were. from above. Lead us not into temptation. May his soul find the salvation of thy great eternal love. weer naar moeders pad gaan. En in de nacht heel laat, dan hoor je langs de straat de tril so young. But now you made me hundred years. If you turn round, look what you've done. You'll see my eyes, you'll see my tears. My friends all say. Don't cry too long. There is another love to come. They may be right, they may be wrong. But still, I love you, hear my song. disappeared without goodbye knowing so well it made me cry. But troubles you could never face, so you just left an empty place. My friends all say, Don't cry. another love to come. They may be right, they may be wrong, but still I love you. Hear my song. The first kiss made a fool of me. It struck me blind. even spreken? Nee, papi, dat gaat nu niet. Want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar. Oh, zeg me alsjeblieft. Hoe is het met jou en haar? mama huilt bijna de hele nacht. En daar kan ik bijna niet van slapen. Hey Monique, misschien maak jij haar het leven wel zo zuur. Nee papa, dat is het niet. Ik ben altijd lief voor haar. En ik dek iedere morgen de ontbijttafel. Misschien wordt het avond bij de tv te laat. Nee, papa, dat is het ook niet. Ik ga altijd op tijd naar bed en ik kom s'morgens altijd op tijd op school. Waarom dan heeft je mommy? zoveel verdriet en pijn. Ze heeft toch jou, mijn schatje, en kan gelukkig zijn. helemaal niet. misschien gaat mami s'avonds vaak uit. Nee papa, dat is het niet. Ze blijft altijd bij me thuis en ze bemoeit zich alleen maar met mij. Dan heeft ze toch zeker heel in het geheim een vriend. Nee, papa, dat geloof ik niet. Als ze altijd bij mij is, kan ze toch een vriend hebben? Waarom dan heeft je mami zoveel verdriet en pijn? Ze heeft toch jou, mijn schatje, en kan gelukkig zijn. Hemo hey, waarom huilt dan toch je mami? Oh, papa. Ik denk dat het aan jou ligt. Nu jij er niet meer bent, zijn we alle twee zo verdrietig. En we missen je zo erg. Als dat werkelijk waar is, kom ik direct naar huis. Ja, papa, dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd bij ons. En dan dek ik ook de tafel voor jou. Dag, Monique. En dan te bedenken dat Monique inmiddels toch ook ongeveer wel een jaartje of 50 moet zijn. <laughs> Ongelooflijk. Zo, welkom in de AFA Show. We doen vandaag de Nederlandse top 40 van 1 februari 1975. En het is wel een bonte mengeling hoor. Er zit disco-muziek tussen, carnavalskrakers, er zitten onvervalste smartlappen tussen van Hollandse bodem. En hier en daar ook nog een goed stukje <laughs> muziek, zoals dat heet. Maar het is wel ontzettend leuk om al die oude plaatjes weer eens even terug te horen. We gaan je even een overzichtje geven van de nummertjes 20 tot en met 16. De Three Bells van Nana Mascouri in de zesde week van 8 naar 20 zakt. Zak eens lekker door, een carnavalshit van de Deurzakkers. In de tweede week, tweede week ze door van 27 naar 19. Onvervalste disco met de BT Express met Do It gaat van 21 naar 18 in de vijfde week. En het bekende Joe Duiser met 100 Years gaat van 25 naar 17 in de tweede week. En ze zal ooit nog op nummer 1 terechtkomen hoor. En zojuist hoorde je het eh, tranentrekkende hemoniek van Frans en Monique in de zesde week. En ze blijven op 16 staan. Een knijter van hit dus eigenlijk, zo gezegd. Gaat hij nog een keer komen? Ja, hij gaat nog een keer komen. Nou ja, we gaan eh, maar gewoon lekker gezellig door. Ik heb er inmiddels een pilsje bij gepakt hier. Dat kun je ook op mijn Facebook zien. Even een fotootje van gemaakt. Dat hoort er allemaal bij. Dat social media gebeuren. En we gaan door met de carnaval, want dat zit er toch echt aan te komen. En wie komt er nieuw binnen op 15, maar liefst met een grote stipnotering. De ex-alarmschijf van vorige week, dat was die ook nog eens een keer. Hier is André van Duin en de Samba Balla Samba. Samba, samba. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba, volle samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba bal, daar is het bal. Ja, ieder feest is knal, met een fijne samba-bal. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba volle samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba-ballenbal, daar is het bal mijn naam is Jan. Ik doe de samba waar het kan. Rock'n'roll doet mij geen moer, maar wel de samba door. Je slaat nooit aan de kant, met je vallen in je hand. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba de samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op de samba ballenbal, daar is het bal. Zorg dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba, volle samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba bal, daar is het bal. En is het leven zuur, doe dan een samba-kuur. Dat geeft je echt een kick, want je de samba danst als ik. Je hebt shows met iedere griet die je samba ballen ziet. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba ballen, samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba ballen bal, daar is het bal. Gooi met een diepe zucht, mijn ballen in de lucht. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba ballen, samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba bal, daar is het bal. Wie mee wil doen, die slaapt met zijn ballen in de maat. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba ballen, samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba ballen, daar is het bal. Schud voor de laatste keer mijn bollen heen en weer. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba, volle samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba, volle bal, daar is het bal. Hey! Hoi! desire. Just to drink your magic potion, take me higher and higher. You're the boogie woogie woman from Boogie, Louisiana. Take me to your Cajun island down in the bayou land. Sing me mystic melodies to the beat of the sunbeat band. Mesmerize me, magic mistress, sweet your foot wise kiss me with your witch's lips, and then I realize that you're the boogie woogie woman from Boogie. Louisiana. 为。 speciale remix. <laughs> Ja, ik had geen andere. <laughs> Maar hij komt heel dicht bij het origineel, dus daar mag het wel even. Maar hij duurt wel een minuutje of zeven, dus we gaan eh, onder het genot van eh, Gloria Gaynor even weer een overzichtje geven van die Nederlandse top 40 van 1 februari 1975. Ex-alarmschijf van André van Duin komt nieuw binnen op nummertje 15 met zijn Samba Balla Samba. Boogie Boogie Woman, eindelijk eens een keer echte muziek in deze top 40 van de Living Blues. Drie weken genoteerd, gaat van 20 naar 14 de carnavalskraker, een lijster in de la van de veelzijdige artieste Adèle Bloemendaal. Drie weken genoteerd, zij gaat van 17 naar 13. En David Essex met Gonna Make You A Star gaat van 14 naar 12 in de vijfde week. En we horen nog een klein beetje de ex-alarmschijf. Drie weken genoteerd voor Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Dus zo rollen we een beetje de top 10 in. En we rollen binnen in, in die top 10 met de Rubets. En ze gaan van 7 en 10. In de zevende week, hier is de Jukebox Jive. Zeven weken genoteerd voor de Rubets met de Jubok Jive. Een beetje in de nadagen van dit groepje hoor.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 I stay. I stay because of you, my boy. Een nog levende Elvis in 1975 bezong het wonderschone My Boy. Ex-alarm schijf, vijf weken genoteerd. Hij ging van 10 naar nummertje 9. Op nummer 8, meet je de comeback van Rob Ternijs in 1975... met Malle Babbe van 13 naar 8 in de vierde week. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een hoor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft wat overdag niet kan. En bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malle babbe kom, malle babbe kom hier, lekker stuk male meid, lekker dier van plezier. Mallebabbe is rond, Mallebabbe is blond. Een zoen op je mond, Mallebabbe. Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Ik heb het vaak gezien, wanneer zo'n stuk verdriet voldaan naar buiten kwam en jou daarachter liet. En dan bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Male bakko, male babbe, kom hier. Lekker stuk, male meid, lekker bier van plezier. Male is rond, male babbe is blond. Een zoen op je mond, male Zonder gelijk, Bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinig een cent in het zakje doen, zo koopt hij zijn ziel weer terug. En zijn fatsoen. En jij moet achteraan, in het donker ergens staan zoals het hoort Maar eens dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan. Wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier. Malle babbe kom, malle hier. Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier. Malle is rond, malle is blond. Een zoen op je mond, malle je lekkere kont. Brasil. Rob de Nees, Malle Babbe gaat in de, even kijken hoor, in de vierde week steeds stijgt <laughs> hij door van 13 naar nummertje 8 in de Nederlandse top 40 van 1 februari 1975. En dit staat op nummer 7, wel aan het zakken van 4, maar het is wel een schitterend nummer. 7 weken genoteerd voor Donna Summer en Lady of the Night. nummer 7 geluid in de top 40 van 1 februari 1975. Lady of the Night van Weilen Donner Summer alweer. Ja, helaas. 7 zeven weken staat ze in de lijst. Ze gaat van 4 naar 7. En we krijgen nu de allereerste hits van Queen. De allereerste. Hij gaat van 3 naar 6 in de zevende week. Hier is Killer Queen. She keeps a moe in a pretty cabinet.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 momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's a killer queen, dynamite with a laser beam, to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Deze top 40 hit van Queen hoor je. Killer Queen gaat van 3 naar 6 op 1 februari 1975 in de zevende week. En op nummertje 5 vinden we de Trams. Ze gaan van 9 naar 5 met Shout. woman, I just want you to know I feel pretty good. Yeah, yeah. Just come on, uh, just come on, y'all. in je radio uit 1975. We hoorden de trams met Shout. Ze gaan van 9 naar 5 in de vijfde week. Maar ook eh, de trams konden het uh, carnavalsgeweld in 1975 niet tegenhouden hoor. Want op nummer 4 en 3 vinden we gewoon carnavalplaat. <laughs> Het is echt ongelooflijk. Dit is trouwens wel een hele mooie. Hier, zijn, hier is Hydra. In de vierde week stijgen ze van 5 naar 4 met Marietje. Marietje was een keertje vroeg opgestaan. Het was pas kwart voor acht. Marietje was een keertje vroeg opgestaan. Het was pas kwart voor acht. Want ze wilde naar het bos toe gaan. jacht op Marietje door Hydra, maar ze hadden een jachtvergunning, dat scheelt natuurlijk een hoop. In de vierde week stijgen ze door van 5 naar nummertje 4. En dit staat op nummertje 3 van 6 afkomstig. Hier is Ria Valk en de liefde van de man gaat door de maag. U hoort dat niet de eerste keer vandaag. De liefde van de man gaat door de maag. Dat moeten vrouwen weten, mannen houden veel van eten. Ja, de liefde van de man gaat door de maag. Dus heb ik borstjes op mijn bosjes, rijtjes op mijn dijtjes, carbonades en salades op mijn bril. Ja, bosjes op mijn bosjes, bietjes op mijn knietjes. Met rietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. Wij zijn al twaalf jaar een man en vrouw. Het koperbruiloftsfeest, dat komt al gauw. Het gaat hem naar den vlezen, zijn buikje is gerezen. Ja, als hij me ziet, dan lust hij mij wel rauw. Want ik heb borstjes op mijn borstjes, rijtjes op mijn dijk. op mijn knietjes van de man gaat door de maag van Ria Valk. In de vierde week stijgt ze door van 6 naar 3, 40 jaar geleden in de top 40. Dan hebben we ze wel gehad trouwens hoor, al die carnavalskrakers. Ik vond het een hele bonte lijst. We hebben nog twee nummertjes te gaan. En dat zijn eh, in ieder geval eh, wat meer muzikale stukjes. Laten we het daar maar even op houden. Hier kwamen van alles tegen. En ik vond het wel heel erg leuk om weer eens een keer al die plaatjes terug te horen. Vorige week stond die 20, 40 jaar geleden nog op nummertje 1. Nu zakt hij van 1 na 2. Hier is Billy Swan en I Can Help. Ex-alarmschijf, acht weken genoteerd. show Zo, dat was bijna de complete Nederlandse top 40 van 1 februari 1975, 40 jaar geleden dus. We hoorden het nummer 2 geluid, vorige week nog op nummer 1, I Can Help van Billy Swan. In de achtste week, ex-alarmschijf. Blijf er nog maar eentje over. Ja, wat zou dat voor plaatje zijn? Franse titel, Voulez-vous coucher avec moi. Ik denk dat iedereen wel weet wat dat betekent. Ik heb geen idee, want ik kan geen Frans. Het is afkomstig van de formatie La Belle Ex-alarm vier weken genoteerd. Vorige week stonden ze nog op twee, dus hebben het rustig aan naar de top gedaan. Zeg, ik bedank. Vond het heel erg leuk om weer te doen. Even zo'n top 40 lijstje. Ik hou wel van al die lijstjes en zo. Het waren er nu geen 200, dus 40. Maar desondanks is het toch nog een rit van ruim twee uur geworden. Ik zou zeggen, graag tot een andere keer en bedankt voor het luisteren. En ik laat je achter met het nummer 1 geluid Label. Voulez-vous coucher avec moi?